Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Het besluit van de Amerikaanse regering om het grootste AIDS-bestrijdingsprogramma tijdelijk deels stop te zetten... bedreigt de levens van honderdduizenden mensen wereldwijd. Dat zeggen drie Nederlandse anti-AIDS-organisaties, waaronder het aids Er zijn zo'n 20 miljoen mensen wereldwijd afhankelijk van het Amerikaanse programma, zeggen ze. Als de hulp wordt stopgezet, zouden elke dag 220.000 mensen hun HIV-medicatie niet krijgen. De organisaties noemen het besluit van president Trump een catastrofe. Vier ministeries waren op voorhand kritisch over de komst van Indonesische verpleegkundigen naar Nederland. Ze volgen bij Hogeschool Avans Plus een leerwerktraject. Er waren bijvoorbeeld zorgen over uitbuiting, blijkt uit documenten die zijn opgevraagd door RTV Drenthe, Omroep Brabant en de NOS. Het ministerie van Volksgezondheid wees erop dat Indonesië het zorgpersoneel zelf hard nodig heeft. En de IND schreef dat het vooral een constructie was om goedkope arbeidskrachten naar Nederland te halen. De studenten moesten lange dagen maken waarvoor ze niet volledig werden betaald. Hogeschool Avans Plus neemt geen nieuwe Indonesische studenten meer aan. PVV-staatssecretaris Koen Radi blijft vol vasthouden aan haar plan om gevangenen twee weken eerder vrij te laten. Afgelopen week had ze een hoogoplopende ruzie met partijleider Wilders... omdat hij valikant tegen het plan is. Maar in de talkshow van Eva Jinek zei Koenradi dat ze met haar rug tegen de muur staat... omdat er een nijpend tekort is aan cellen en aan personeel. Ze wilde niet ingaan op wat Wilders tegen haar heeft gezegd... maar noemde het wel een heel pittig gesprek. Wilders zou hebben gezegd dat ze moest opstappen als de maatregel doorgaat... maar Koenradi zegt dat ze blijft. Het weer. Vannacht bewolkt met in het westen regen en in het noorden sneeuw. Het koelt af naar 0 tot 4 graden. Morgen gaat het in het noorden weer sneeuwen bij temperaturen daar rond het vriespunt. In de rest van het land regen en 2 tot 6 graden met in Limburg kans op wat zon.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 Ik ga weer eh, prachtige muziek voor u draaien. Roy Orbison. Love good old Redding met These Arms of Mine. Een prachtig nummer van Robert Long en eh, zijn Unit Gloria. En dan ga ik heel ver terug in die jaren... Nou, eh, wat zal het zijn? Eind 60 denk ik. Uh, May Each Day of the Year Be a Good Day. Kent u ook van onder andere Andy Williams. Maar Robert Long zong dat in die tijd al met zijn Unit Gloria.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 May each dawn find you happy and gay. And may all of your days be as lovely as the one you shared with me today. day of your life sunshine in my eyes can make me cry. Sunshine on the water looks so lovely. Sunshine almost always makes me heights. If I had a day that I could give you, I'd give to you a day just like today. say my eyes can make me cry. shoulders makes me happy. takes me high. Sunshine, almost always.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 Procol en Gary Brooker zingt het. En het is opgenomen in Ledenborg in eh, Denemarken. Een live concert, een groot koor erachter. Een alternatieve versie van A Why the Shade of Pale. Vrouwtje, bedankt. Why do birds suddenly appear every time you are near? just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck, and we're on. just begun. Ja, onmiskenbaar het prachtige stemgeluid van Karen Carpenter. Ja, luisteraars, ik drukte net op een verkeerd eh, knopje aan. en dan eh, dan houdt Procol Harum Dinghouwer er ook onverbiddelijk mee op. Ik krijg ook strafpunten. Hè? Dus eh, ja, dat, dat, heb je zo bij de radio, dat je af en toe een foutje maakt. <coughs> ik moest nog hoesten ook ervan. Nou, eh, ik ben blij dat u allemaal weer luistert naar Dus heb je Vloed. Ik ben, tot 12 uur ben ik bij u met eh, wat ik zelf vind echt mooie muziek. Ik heb er een, selectie voor u gemaakt. En de volgende is van Eva Cassidy. The Fields of Gold. in his jealous sky when we walked in fields of gold. als Karen Carpenter is zij ons eh, ja, veel te vroeg ontvallen, luisteraars. Eva Cassidy met Fields of Gold. De volgende is eh, van niemand minder dan Joni Mitchell. En eh, ik kende vroeger het nummer Het is in Duits gezongen inderdaad. In de jaren, eind jaren 50 was dat. Als ik met mijn ouders op de zondagochtend naar beneden kwam voor de koffie dan had, hadden ze dit nummer wel eens opstaan. Maar dit wordt door eh, Joni Mitchell gezongen eh, in het Engels en dan heet het Answer Me. sweetheart. You were mine yesterday. I believed that love was here to stay. Won't you tell me how I've gone astray? Please answer me, my love. If you're happier without me, I'll try not to care. But if you still think about me, please listen to my prayer. You must know that I've been true. Won't you say that we can start anew? In my sorrow, now I turn to you answer me, my love. without I'll try not to care. But if you still think about me, please listen to my prayer. You must know that I've been Won't you say that we can start anew in my soul? turn to you. Please answer me, my love. Answer me, my love. Joni Mitchell met Answer Me. We gaan luisteren naar een duet luisteraars tussen Alison Kraus en Brad Paisley.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 Life is short, but this time it was. In the chorus. What can I do? I haven't slept at all in days. It's been so long since we've talked. And I have been here many times. I just don't know what I'm doing wrong. can I do to make you care? What can I say to make you feel this? What can I do to get you there? nothing more to say en grasjes en zo verheven, zo'n sierlijk wezentje. Het was geschapen om te zweven, niet om te sterven door een zinloos stukje lood. Uit het geweer van een paar lompe idioten die zachte veertjes geschoten blijft u bij mij vanaf vandaag. Ik zou de allermooiste boeken voor u schrijven en ook gedichten. Mag ik blijven? Graag. Wat moet dat heerlijk zijn? morgen vloog ze nog, zoals een eeuw soms op de wind, zonder bewegen, de vleugels wijd gespreid.